in het NOS Radio 1 Journaal. Hij noemt de verhalen over discriminatie en overmatig geweld... door agenten huiveringwekkend. Gisteren werd bekend dat er een verziekte cultuur heerst op het Haagse politiebureau... Er is een intern onderzoek bezig, maar dat duurt volgens Truis veel te lang. Op landgoed Duinrel in Wassenaar worden deze winter maximaal 930 asielzoekers opgevangen. Het gemeentebestuur heeft ingestemd met een verzoek daartoe van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De opvang is op een apart gedeelte van het landgoed met een eigen in- en uitgang. Ze zullen daar vanaf eind deze maand tot maart volgend jaar gehuisvest worden. In Wassenaar zijn elf keer eerder asielzoekers opgevangen. Longartsen in Nederland melden de eerste gevallen van een onbekende longziekte bij gebruikers van de e-sigaret. Uit een rondgang onder 1100 longartsen zijn in een paar dagen al drie gevallen bekend geworden, meldt Nieuwsuur. In de Verenigde Staten zijn al zes mensen overleden aan een mysterieuze longziekte die vermoedelijk wordt veroorzaakt door elektronische sigaretten. Honderden mensen zijn ziek geworden. De Amerikaanse actrice Felicity Huffman moet 14 dagen de cel in... omdat ze smeergeld heeft betaald om haar dochter op een elite-universiteit te krijgen. Ze is de eerste die wordt gestraft in een grootschalig omkoopschandaal. Huffman betaalde 15.000 dollar zodat haar dochter een goed cijfer zou krijgen voor een toelatingstoets. De actrice krijgt ook een werkstraf en een boete van 30.000 dollar. Het weer zonnig en droog, maar vanmiddag wat stapelwolken.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 Morning, Mr. Radio. Morning, Goedemorgen Zandvoort. Het is 9 over 9 op 14 september. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je. Toebak is er vandaag niet. Ik neem het even van hem over totdat Goedemorgen Zandvoort begint. Ja, dat was El Giro hier op de zaterdagochtend bij ZFM. Wij gaan door met Michael Kiwanuka, de allernieuwste Money. An aeroplane. Fly you all around the world. I'm spending when I feel ashamed. Spending cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. Oh, FM. dat was Michael Kiwanuka, de nieuwe money. In Zandvoort, waar het inmiddels 12 graden is... en echt de zon die schijnt.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 You me, you lost me, you wasted, you me. I'm going home, you here messing with my mind. No, I in time that my eyes are not blind. I've seen it before. I'm taking back my life, taking it back. I'm taking it back. Ja, dat was Just Stone You Had Me. En dan gaan we nu naar een plaat met een heel curieus intro. Je hoort het op de achtergrond al. Carnaval van de Cardigans. Hier bij ZFM om kwart over negen. Waar de zon hard schijnt en het een prachtige dag wordt hier in Zandvoort. Hier bij ZFM. Waar we over een kleine drie kwartier overschakelen naar Hotel Hoogland... voor de live-uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Gaan wij ondertussen door met Van Dikhout. Een van hun eerste en grootste hits. Stille mij. This. is Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. En de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij. Ik heb nergens Stille Mij van Van Dikhout. Leuk om weer eens te horen. En dan gaan we nu naar een bijzondere plaats. En dat is een plaats van de 79-jarige Iggy Pop. Hij is gloednieuw, hij is net uit. Dit is James Bond door Iggy Pop. Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. to be your James Bond. Ja, en dan, eh, dan ga je natuurlijk ook een echte bond draaien erachteraan. License to Kill. Van Gladys Knight. nog uit de tijd met Timothy Dalton. Dat waren nog eens Bond. License to Kill. Hier bij ZFM waar het bijna half tien is. side in the Pip. Met de geweldige Bond-song License to Kill. En dan gaan wij door naar Stephen Morrison. Die ken je waarschijnlijk nog van The Voice. jong jongen uit Amsterdam. Die, eh, die gewoon een nieuwe plaat uit heeft die gewoon hartstikke leuk is. Positivity. Cause I was always in trouble. See, the sun's gonna shine on, and your best days on the rise. Enjoy the ride.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 En dan gaan we nu even iets doen wat ik, eh, wat ik afgelopen woensdag ook in mijn ochtendprogramma gedaan heb. Het is namelijk dit jaar, 100 jaar geleden, dat de eerste radio-uitzending was. Ik geloof uit mijn hoofd 6 november 1919 was de eerste radio-uitzending. En misschien is het wel leuk om af en toe gewoon wat van die lekkere oude klassieke radiofragmenten te laten, te laten horen. En eh, ja, waar we het ik persoonlijk hele goede herinnering aan heb, is de Soul Show. En ik heb een fragment teruggevonden van de Soul Show, van de introductie van de plaat van Earth and Fire Race. En dat klonk toen zo, 1981. De Soul Show heeft vanavond weer een super primeur. Wat dacht je van het nieuwe album van Earth, Wind and Fire? EWF. Maurice White en Philip Bailey schreven de nieuwe Earth, Wind Fire LP weer vol en nodigen je uit. Raise, de nieuwe Earth, Wind and Fire LP als primeur in de Soul Show. Vanavond tussen 8 en 10 uur. Ja, zo klonk dat dus in 1981. En natuurlijk gaan we draaien. Let's Groove van Earth, Wind and Fire. Van het album Raise, zoals Ferry Maat al zei. FM. Wind and Fire, Maurice White, Philip Bailey, Ferdinand White... Ronald Batista, hoe ze allemaal heet in het hele orkest met Let's Groove. En ondertussen wachten wij op de verbinding met Hoogland... en draai ik gewoon plaatjes zoals bijvoorbeeld deze van Ariana Grande, de allernieuwste. I'm a motherfucking train wreck. I wanna be you don't seem to give a fuck I don't wanna keep you waiting But I do just what I have to do And I might not be the one for you But you ain't about to have no clue Cause I know we'd be so complicated But we complicated Loving you sometimes drive me crazy Cause I can't have what I want and neither can you You ain't my boyfriend, boyfriend And I ain't your girlfriend, girlfriend But you don't want me to say nobody else And I don't want you to say nobody But you ain't my you, but I can't be with you Cause I got issues, yeah, on the surface Seem like it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the trust low Bad vibes with the fungo Try to open up and love more Try to open up and love more You were my boyfriend If you were my girlfriend I probably wouldn't see nobody else But I can guarantee that by En dat was Christina de Queens met Girlfriend. En daarvoor hoor je Boyfriend van Ariana Grande. Gaan wij ondertussen door met die andere dames van TLC, No Scrubs. A scrub is a guy that thinks he's flying is also known as a buster. Always thinking about what he wants and just sits on his broke ass.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 Gaan we door met een gloednieuwe plaat weer. Smokey Robinson. denk je, nieuwe plaat? Ja, Smokey Robinson heeft een nieuwe plaat. 79 jaar oud. Net zo oud als eh, Iggy Pop. En hij brengt gewoon een nieuwe plaat uit. having so much fun. So now, how could we both forget? Telling each other we're the one. We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me. Closest any two can be. Now we're strangers in the night. Awkward the uptight. Oh, baby, do you wanna make dat was Smokey Robinson, gloednieuw. Terwijl hij dat nogal 79 jaar oud is. En hij maakt gewoon een nieuwe plaat, geweldig. Door met een andere nieuwe plaat, een nieuwe Lana Del Rey. En dat thema ken je, dat komt uit Summertime. Maar zij noemde het Doing Time. Summertime And the living's easy Rallies on the microphone with Ross MG All the people in the dance will agree That we're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis, we gonna run to the party And dance to the rhythm, it gets harder ZFM The people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, me we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Oh, take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise So what am I gonna be doing for a while?